is Ewout de Jong met het NOS-journaal. 3300 medewerkers van het noodleidende TSN Thuiszorg... kunnen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe werkgever aan de slag. De thuiszorgmedewerkers kunnen terecht bij Buurtzorg Nederland... of bij een andere zorgaanbieder. Buurtzorg kon driekwart van de klanten van TSN overnemen... maar niet alle gemeenten kozen voor buurtzorg. Het tentenkamp met vluchtelingen in Calais mag van de rechter gedeeltelijk worden ontruimd. De ontruiming werd eerder deze week nog uitgesteld omdat er meer tijd nodig was om te kijken of het legaal zou zijn. Wanneer de ontruiming van het tentenkamp begint is nog niet duidelijk. Frankrijk wil het tentenkamp met zo'n duizend vluchtelingen ontruimen en de migranten naar asielzoekerscentra sturen. Bij het standbeeld De Dokwerker in Amsterdam is de februari-staking van 75 jaar geleden herdacht. Er waren onder meer toespraken van burgemeester Van der Laan Koning Willem-Alexander legde bij de dokwerker een krans. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet geen reden om het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 te heropenen. De raad schrijft aan de Tweede Kamer dat er sinds de publicatie van het rapport in oktober geen informatie is ontvangen die de conclusies veranderen. Kamerleden vroegen onder meer om informatie over ontbrekende radargegevens. nieuwe Gein is een hennepkwekerij ontdekt in de technische ruimte van een brug. Medewerkers van de gemeente die de brug wilden inspecteren kregen de deur niet open en belden de politie die de deur openbrak. In de technische ruimte stonden 450 hennepplanten. Er was niemand aanwezig in de plantage en er is ook nog niemand aangehouden. Het weer verspreidt wat winterse buien met tussendoor opklaringen. In de loop van de avond wat droger. Vannacht alleen aan de kust nog buien. Minima tussen 0 en min 4 graden met kans op mist en gladheid. Overdag meest droog met een zwak tot matige zuidwestenwind en een graad of 6. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits lost nu vrij snel op, maar bij Amsterdam gaat dat nog moeizaam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 6 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Blarikum en Muiden 10 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 de Haag richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. In het zuiden van het land op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 7 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.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 te zingen. Het is tijd voor de top... Uh, wat zeg ik nou? De evenement is antwoord voor de jeugd. Goed, dan beginnen we op 7, uh, 27 februari tot 5 maart is de Kids Adventure Week weer in de voorjaarsvakantie. Met heel veel leuke activiteiten ben je benieuwd welke evenementen en wil je je daar graag voor opgeven? Kijk dan op www.kidsadventureweek.nl En ik heb gehoord dat het denk ik wel het toppunt is dat ehm, zaterdag, aankomende zaterdag om 12 uur op het Badhuisplein ehm, komen alle hulpdiensten bijeen en um, gaan dan al hun sirenes tegelijkertijd aanzetten. Dus dat wordt een hoop lawaai maken. Dus nou ja, goed. Ook op 27 februari is de Short Rally op het circuit van Zandvoort. De toegang is dan gratis en de rally zal van 8 uur s morgens tot ongeveer 5 uur s middags duren. Dan ga ik even een, eh, een nieuw nummer draaien van Goldplay. Dat heet Heim voor de Weekend. En dit beginstukje is op zich best mooi. Om je alvast in de zomer te luiden hoor je allemaal vogeltjes en I'm for the Weekend, Coldplay. Drink shake it fast to the bed. I know you wanna leap straight to my room. You all I wanna see. Come follow me straight to my room. See you front door. The front door's a long way from the driveway. Uh, my place far by the hour out, but the four five eight's like catching a flight, babe. Coco White, you love my smile, babe. Wanna rock the boy, it be yo Kanye. Made her feel so good, she thought I was Kanye, but I'm T Raw, Had my room's on the beach. My I can hear a tree, I be going real deep in my room. Take that ass to sleep, push your head to your feet in my room. Already said you's a freak, but don't be using no teeth. de Yellow Claw. Met, het nieuwe, met het nieuwe nummer In My Room. Best een lekker nummer. Het is tijd voor de top 5 films. Dan beginnen we op nummer 5. Op nummer 5 staat De Revenant voor 16 jaar en ouder. Op nummer 4 How to be Single voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3, dat vond ik zelf vroeger altijd echt een van de leukste films altijd. Uh, eh, Elvin en de Chipmunks Road Trip. Road, Trip, Road Trip. Voor 6 jaar en ouder. Het spannende muziekje. Oh. Op nummer 2 staat Deadpool. Voor 16 jaar en ouder. Wat staat er op dan op nummer... Wat staat er op nummer 1? Op nummer 1? Op nummer 1 staat Soetropolis. Voor 6 jaar en ouder. We gaan we verder met de muziek. Ik ga de nieuwe single van Adele draaien. Die heet When We Were Young. Hier is het nieuwe nummer van Adele, When We Were Young. Blijft toch een lekker nummer. Hier is... Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move Everybody here is watching you Cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're so. song. I was so scared to face my fears.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 Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's me out there, work, work, work, work. got from my komen. Ja, het is toch wel echt een lekker nummer. We gaan door met het volgende nummer, dat is Trashed Out van 21 Pilots. Ook dat is een heerlijk nummer om naar te luisteren en mee te zingen. Hier is stress Out, we zijn er nog tot en met 8 uur.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 mijn pupillen, ja, die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis Emma. mijn pupillen, ja, die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C Ey, door je neus, dat is niet oké We hebben drank en drugs, geen koffie en thee En je bitch wil chillen nog steeds ik heb niks bij de SGP. Die commotie, daar zit ik niet mee. Ik ben steeds weer op je tv. Ik gooi mijn middelvinger op, op steeds. Ja, we vallen in de club in onze pyjama's nu. De meeste zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik kan me niet gedragen nu. Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitjes in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, vier pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En mijn pupillen, ja die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt je mij niet kent, oh dat is niet goed. Als je zo doet. die verzinnen wat Ik zag alleen jou, ook toen je met je vriendinnen was Maar alles is nu anders, ik zou willen dat Je niet meer in mijn hoofd bent en ik niet meer aan je denk Ik kan niet meer met je zijn omdat ik niet meer met je ben Mijn verdriet dat drink ik weg, kijk die money die ik spend En nu loop je in de stad, alsof je me niet kent Je nieuwe mattie is een sukkel en je weet het en Misschien heb je nu spijt, maar schat het geeft het Alles wat ik had, echt ik heb het je gegeven Maar nu is het goed, doe je dingen, leef je leven Zeg dat niet, hou je mond in zij jij meent wat jij zei Ik was echt verliefd Op jouw tot jij mij liet zien Hoe jij bent Waarom kan je doen alsof je mij niet kent mijn schoten van de borsten zijn vergroot. Die streken waren Duits, maar mijn money die is Joods. Fuck je nieuwe hippe vrienden, je wilt chillen in de soos. SMS me over vroeger, lieve schatje, maak me boos. Ik maak geen woorden aan de vuil, je komt op bellen als je huilt. Nu is je hulp ver te zoeken en geen plek meer waar je schuilt. We zaten samen aan de wijn tot de zon opkwam. Misschien was je mijn geluk, maar misschien was je ook mijn ondergang. En fuck wat we hadden, wil niks horen van vertrouwen. Nu ben ik in het veld en om mezelf kan ik bouwen. Elke avond in de club en ik heb drugs en ik heb vrouwen. Fuck alles wat ik kocht, liever schatje kan het houden. Ik kan je lippen lezen, je hoeft niet eens te schreeuwen. Niemand kan... Je hoorde Zeg Dat Niet van Leeuw kleine Ronnie Flex. Zeg dat niet ga nou nog één nummer draaien. Dat is Games Continued van ba Bakermat. Die is oh, precies een week geleden uitgekomen. Dus eh, we gaan luisteren of dat een lekker nummer is. Ik spreek jullie dan volgende week weer. Volgende week donderdag tussen 6 en 8. Zometeen om 8 uur. Alternative FM. Ik zeg tot volgende week. you got the gun, I've got the flower, you've got your pride, I've got my shame, you've got your luck.